9 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Politiebond NPB zegt dat er klachten zijn over een verziekte werksfeer... bij de dienst die personen moet beveiligen. Leden van de dienst bewaken en beveiligen. Klagen over de werkdruk en over hun chefs. De DBB'ers zijn onder meer verantwoordelijk voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis... en van PVV-leider Wilders. In het NOS Radio 1-journaal zei Albert Springer van de politiebond dat werknemers zich zorgen maken omdat ze niet over de problemen kunnen praten met hun leidinggevende. Er heerst volgens hem inmiddels een soort angstcultuur. Springer zei dat de werkdruk onder meer is toegenomen vanwege de terreurdreiging. De politiebond praat met de leiding van de DBB over een oplossing. Over de hele wereld hebben fans stilgestaan bij het overlijden van popartiest Prince. In Minneapolis in Amerika zijn bloemen neergelegd bij zijn huis. Daar was ook een herdenking in de club waar de film Purple Rain is opgenomen. Ook in Amsterdam was vannacht een herdenking in de Melkweg. Uit binnen- en buitenland komen veel reacties binnen op het overlijden. Volgens Madonna was Prince een visionair, iemand die de wereld heeft veranderd. Mick Jagger noemt hem uniek en revolutionair. President Obama prees de artiest op Facebook. Hij noemde hem het creatieve icoon dat alles kon. Prince werd gisteren doodgevonden in een lift in zijn studiocomplex. De entertainment site TMZ meldt dat hij een paar dagen voor zijn dood is behandeld voor een overdosis drugs. Prince was 57 jaar. In het hele land zijn de Koningsspelen begonnen. Aan deze vierde editie doen 1,2 miljoen kinderen mee van ruim 5000 basisscholen. Het doel van de Koningsspelen is om kinderen te laten zien hoe leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen. De dag moet ertoe leiden dat meer kinderen gaan sporten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen de koningsspelen zometeen in Amsterdam Zuidoost bij basisschool Drostenburg. Op die school zitten leerlingen met een handicap of een chronische ziekte. Het weer in het midden en noorden is nog wat zon. Vanuit het zuiden raakt het bewolkt. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Later in het zuiden mogelijk wat regen. In het weekend is het hooguit 10 graden met vooral smiddags ook buien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag... na een ongeluk 5 kilometer tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer.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 Een grappig dingetje in de film is dat eh, Miles Davis wordt afgebeeld met een shirt waarop eh, hashtag social music staat. Terwijl in de jaren 80 waren er natuurlijk nog geen hashtags. Eh. ja, de hashtags waren er wel, maar het had nog niet zoveel zin om dat op een t-shirt te zetten. Dit is het volgende nummer van het album Seven Steps to Heaven, Miles Davis. dus de filmbiografie van Miles Davis. En verder met Gregory Page. Forever that will never change. The Perfect Love. The happiness you bring into my life each day. my heart is yours, and you will always be the perfect love for me. And when the clouds all hang around falling from your pretty eyes. I promise I'll never leave you out in the cold. I'll hold you tight. In a world that moves so fast just slow it down. True love will always last. It can't move at the speed of sound. light. Ja, ik had dit nummer eigenlijk, uh, deze nummers eigenlijk uitgekozen omdat ehm, de, het album is, eh, eh, ja, dat wordt geproduceerd door niemand minder dan Jason Mraz. Een van mijn favorieten natuurlijk. Dus, hier komt er eigenlijk nog eentje van Gregory Page. Het album Let's Fall in Love Again. Met het nummer nu More Than You Know. More than you know, more than you know, gal of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you're right, whether you're string along. I need you so. why sigh if you got tired and said goodbye more than I showed, more than you ever know. Ja, ik ben dan eh, met mijn voorbereiding van mijn programma bezig. En dan ga ik natuurlijk altijd eventjes kijken op Spotify. Wat zijn de nieuwe nummers die gereleased zijn? En dan kom ik een hele rijtje met heel interessante spullen tegen. Is this really the end? Ook het volgende nummer, Guru met Lifesaver. Het nummer is volgens mij al eh, langer bekend, maar blijkbaar opnieuw uitgebracht. So many evil deceptions. I've come to give direction. For I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. Scooby Doo I, Scooby Doo we. Like a jazz player, I improvise wisely. Free with the style, I flow like the Nile. But remember, don't mistake the smile. Deep rooted is my rhyming, like ancient African grills. Precise is my timing. But let me get to the essence of what I'm saying here. Too many blood red streets with bodies laying there. The systematic fanatics are at it again, trying to kill me and all of us, my friend but don't bend to the mental strain. Against all odds, we must strive for essential gains. Be true to the life the Lord gave you, and that's a message from the lifesaver. The lifesaver. So many misconceptions, so many deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. I am the lifesaver. a more intelligent man to squash a fight than to set one off. Knowledge I let some off. Cause nowadays everybody's a killer. And as for me, no other MC is iller. But still a thorn scrapes my heart when I see another life that's been torn apart over nonsense, no law, no order. It's evidence that the money only takes precedence. Cause everybody wants power while the innocent are born or die during every hour. I scour as I look upon evil, but I muster the strength to spark awareness in my people. And we will learn to respect our neighbors. Another message from the lifesaver. The lifesaver. So many misconceptions. So many evil deceptions. I've come to give direction. For I am the lifesaver. So many misconceptions. So many evil deceptions. i come to give direction, for I am the lifesaver. People talk about the Armageddon, and nowadays everyone you know is packing lead, son. Each day's another test. Ayo, I better do my best, cause a lot's riding on my chest. So when I lead you to the water, you best know how to swim across so you can reach the border. It's international, the message and the flavor. So here's some more important words from the lifesaver. Écoute ça. Tous mes garçon fâché, grandissant dans la violence et la piste, le mot pisse, c'est pour ceux qui périssent chaque jour, aux alentours, dans le monde et ses tours, en prison ou retour en arrière, dans les fours, et les condés font leur ronde, les villes grondent, la terre chauffe, les sommets de montagnes fondent, dans sa passe, plaque, ça casse, tel est mon uniforme dans une guerre entre races on me regarde, me met en garde, A vu certains cafards, d'autres bavards. et tu dédicace à tout quartier, toute cité. Au pas de chance à ceux qui sont tombés, mais pas pour la France. Pays trop bidon, vivement donc, j'ai raison. Priant Jéhovah pour mon pardon, car si un flic me gifle, je le crois, Je le Enfonçant mon doigt dans son œil et le fond de son cerveau, je gratte. so many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction. For I am the lifesaver. Lifesaver. Lifesaver. Lifesaver. Lifesaver. Hey, Laura, it's me. Gregory Porter. Hey, Laura. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Album Liquid, Liquid Spirit. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe You're not in love with him and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey Laura, it's me Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make believe, won't you lie to me and make me believe? that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura. Ja, Gregory Porter dus met Hey Laura van het album Liquid Spirit. We gaan verder met Marcus Strickland. Met het nummer Alive. Ook een van de nieuwe albums die gereleased is. Nihil Novi. you see is too far away to was ook een van de eh, nummers die ik tegenkwam bij de nieuwe lijsten. Uh, Phronesis. Eh, het album heet Parallax en het nummer heet AU. Bromberg, Sneaky Pete, album een Full Circle. Net gereleased. En Brian Bromberg heeft samengespeeld met eh, onder andere Stan Getz. het volgende nummer, Havana Nights. Die ga ik niet helemaal draaien, want het is nogal een nummer. Ook van eh, Brian Misha Sig van Misha Tsigovganov. Eh, het is van het album Spring Feelings, het nummer Spring Feeling. Avicii die heeft uh, nou, afgelopen maand aangegeven dat hij gaat stoppen. Aangezien hij eh, zich toch niet helemaal comfortabel voelt achter de, achter de draaitafel. Hij is meer een producer dan een, eh, dan een DJ. En het werd hem allemaal een beetje te veel. Hij heeft ook inzinkingen gehad en, enzovoort. Nou ja, ik begrijp dat wel, want als je af en toe hoort wat, wat ze doen, die DJ's, is echt niet normaal zitten altijd ergens anders. Maar ja, Avicii is natuurlijk eh, wel eh, ja, voor de jazz, voor, voor de eh, vertaling van jazz naar dance... Heel erg, een hele erg grote naam geweest. Ik zal het volgende nummer dan ook draaien, Feeling Good. Nu natuurlijk Nina Simone. nu in de uitvoering van Avicii. Ja, we zijn we weer bijna toegekomen aan het einde van het eh, programma. We zullen CFM Jazz deze zondag afsluiten met eh, It's a Good Day van Brenna Whittaker. Brenna Whittaker al eerder eh, gedraaid. It's a Good Day van Peggy Lee al eerder gedraaid. Nu de combinatie. Fijne zondag. En tot de volgende keer.